uur. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah is om drie uur Nederlandse tijd ingegaan. Maar het is nog maar de vraag of beide partijen zich aan die overeenkomst zullen houden. Vooralsnog lijkt het erop dat het rustig blijft en zijn er geen berichten over aanvallen. In het zuiden van Libanon zou het de laatste uren rustig zijn. Ook in Beirut zou het staakt het vuren niet geschonden zijn, meldt persbureau AP. Het bestand zou daar zelfs al worden gevierd. De legerwoordvoerder van Libanon waarschuwt mensen die in het zuiden van het land woonden... om niet terug te gaan naar hun huizen. Op X zegt hij dat het Israëlische leger op zijn posities in Zuid-Libanon blijft. Bij een woning in Eindhoven is vannacht een explosief afgegaan. Daarbij raakte niemand gewond. De woning is wel beschadigd, zegt de politie. Volgens een 112-fotograaf ter plaatse is er een cobra, zwaar illegaal vuurwerk, door de brievenbus gegooid. Eerder op de avond werd minder dan twee kilometer verderop een verdacht pakketje gevonden. Na onderzoek van de explosieve opruimingsdienst bleek dat het om een zelfgemaakt explosief ging. Het is niet duidelijk of de twee gebeurtenissen iets met elkaar te maken hebben. In Den Haag is gisteravond in de Tweede Kamer gedebatteerd over de bezuinigingen op het onderwijs. Het kabinet heeft daar een probleem, want bijna alle oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen van in totaal 2 miljard euro. Het kabinet heeft hen wel nodig omdat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Feyenoord heeft in de Champions League gestund tegen topclub Manchester City. Hoewel de Rotterdammers lange tijd afleken te steven op een forse nederlaag in Manchester... volgt Feyenoord zich terug in het laatste kwartier van de wedstrijd. De stand ging van 3-0 naar 3-3, dankzij goals van Moussa, Jiménez en Hanschko. Het weer. Vannacht kan in het noordoosten van het land mist ontstaan. In het zuiden trekt regen over en het is een graad of 4.